en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. 4 over 5 precies. Het is zaterdagavond hier, hier bij Langstraat FM. Bij de show met Bordervol Funk, Funk en nog eens Funk. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 is dit stevig genoeg langs gaat FM Funk Night. ja, samen met die andere Paul Hardcastle. Ik was even zijn naam kwijt. Kan het nou? Hij is zo beroemd. <laughs> Change was dat. En oh, what a feeling uit 1985. 8 over 5. Dit is langs van Funk Night. En dit is Steve Erickson. Nobody can be you. Nobody can be you but you. In someone else's style. Ain't that change in a while? You gotta find what you're all about and know just who you are without a doubt. Everyone's a star, and your gift you must find in time to take you far. Yeah, yeah, yeah. The whole world's a stage, and no one else be a part. Ooh, that's why I say. Yeah, yeah, yeah. Nobody can be you but you. Nobody can be you but you. Nobody can be you but you. Nobody can be you. You better look out and try to hold you down and make your ideas seem less than profound. You ain't got the mood to make the groove or uh, make it mean. You know it. You better look out. To uh, make it feel like you ain't for real. You don't know the deal. You better look out. Uh, they try to change your mind, tell you you ain't mine, baby, and that ain't for real. Come on, baby looking. Nobody can be you, but you know. Function en She's a Star. Staat al heel lang in onze playlist trouwens. Om 14 voor half 6. Erik Dankers die luistert mee. kijkt kijkt eigenlijk mee. Vanaf een, eh, vanaf een eh, afstandje zeg maar. En die zijn van vergeet die volgende band niet als Waalwijkse eh, band aan te kondigen. Dus de Waalwijkse band is hier. Disco Train en Dance Reaction. Hey you, this is Dance Reaction. Let's go to the disco bike. groep, Dance Reaction was dat. De groep zou echter maar een paar maanden bestaan. Daarna gingen ze, maakten ze een doorstart als een meer culturele groep, het Jazzex genoemd. Vanaf Souvenir 1981 dus. En dit is Count Function. Sorry, mijn fout. De Barkies. <laughs> Hetzelfde label dus. ach. Sex Driver is dit. I don't want this Cadillac. I need something new. Your Maserati fits my style. It gives me wonder. So let me take you for Middle of the Night. Je hoorde Maxi van Body uit de playlist. Bijna kerst en dan is het ook wel aardig om deze even te draaien. Van Morris White van Earth, Fire. Dit is Children of Africa. the light. Langs hem Funk Night is it. Het was Dynasty en Tough Love uit 1986. En dit is Shannon. Give me tonight. So girl, you know you're so fine girl, don't try and blow my mind girl Oh yeah So laid back and ready for the world was makeup, but you were once my girl. You say you do it just for the fun. But no, you do it just for the boys. Oh yeah. Surround girl, you know you're so tight. Surrender, girl, I wanna take you out tonight Surrender, girl Oh yeah 85. En ah, dit is Ceramic Girl. Waar langs gaat het Funk Night. Is het ook alweer een beetje kerst. Alexander O'Neill is dit. En Our First Christmas. Bij de Funky. Tot 7 uur vanavond. Myself is in control. Girl, you gotta talk. I mean, really talk. You see, there's a real sticky situation going down. And rumor has it that I'm in love with your man, and you in love with my man, and that's just one thing I'm not gonna stand for. So I think we better come together on some kind of term. Cause you see, I love my man. Walking the Line. Brass Construction was dat. Een souvenir uit 1983. Belangs hadden we Funk Night. We gaan naar het nieuws en de reclame. En daarna hoor je deel 2 van het heerlijke funky programma. Hier op Langstraat FM. Beginnen we dan met Nia Peebles. Tot zo. Langstraat en omstreken. De voorverkopen zijn weer begonnen in de grootste en mooiste vuurwerkwinkel in de regio. Bezoek onze showroom voor diverse acties en aanbiedingen. Of bezoek onze website novavuurwerk.nl. Agronova, de vuurwerkexpert van de Duimstraat 128 in Sprangkapelle. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM, Langstraat FM, nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zo'n 20 Greenpeace-activisten zijn door de marechaussee opgepakt bij Schiphol Plaza. De andere actievoerders zijn weggevoerd met vijf bussen. Ze hebben een gebiedsverbod gekregen, wat betekent dat ze tot morgenavond Schiphol niet binnen mogen. De achtergebleven activisten, zo'n 15, hebben zich vastgeketend aan pilaren in de hal van de luchthaven. Ze worden één voor één weggehaald. Greenpeace wil onder andere een toeslag op vliegtickets en veel minder korte vluchten. In Italië heeft de president van de autonome regio Val d'Aosta ontslag genomen omdat er steeds meer berichten opdoken dat hij gesteund werd door de maffia-organisatie Ndrangheta bij zijn verkiezing vorig jaar. Dat zou aan het licht zijn gekomen na onderzoek door het Turijnse OM. Behalve president Antonio Fosson zouden nog drie andere bestuurders van de regio betrokken zijn bij de infiltratie van de maffia in de politiek. Fosson zegt in een verklaring alle beschuldigingen te ontkennen. De Britse premier Johnson heeft vandaag gezegd dat het Britse parlement nog voor de kerst gaat stemmen over de Brexit-deal met de EU. Hij zei dat in Sedgefield, in het noordoosten van Engeland, waar zijn conservatieve partij voor het eerst concurrent Labour met klinkende cijfers versloeg. Johnson wil dat Groot-Brittannië uiterlijk op 31 januari de Europese Unie verlaat. Het dodental na de uitbarsting van de vulkaan op White Island is naar 15 opgelopen. Afgelopen nacht is nog een 21-jarige Australische vrouw aan haar verwondingen overleden, al dus media in Nieuw-Zeeland. Er liggen nu volgens het ministerie van Volksgezondheid in verschillende ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië nog 27 gewonden, waarvan 10 zeer ernstig. Toen de vulkaan vorige week uitbarstte, waren er op White Island 47 mensen aanwezig. Vandaag wordt weer gezocht naar twee vermisten. En dan nog het weer. Vooral langs de kust kan het nog regenen. Het is een graad of 7. Vannacht trekken er flinke buien van west naar oost over het land. De temperatuur daalt tot 2 graden in het noordoosten en 6 in het zuidwesten. Tot zover het radio nieuws. Nieuw in Waalwijk voor reparatie, onderhoud en APK van alle merken auto's. Vakgarage van de Wouw. Kijk eens voor meer informatie op www.wouw.nl. Dat is w-o-u-w.nl. Ook het adres voor het huren van een personen- of bedrijfswagen. Vakgarage van de Wouw. Van Andelstraat 7 in Waalwijk. Mis geen enkele wedstrijd van RKC Waalwijk. Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl en koop meteen je tickets online. www.rkcwaalwijk.nl De donkere dagen zijn gezellig, maar trekken ook inbrekers aan. De Nationale Inbraakpreventieweken zorgen ervoor dat u veilig de winter doorkomt. Kijk voor tips en advies op de site inbraakmislukt.nl. Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl. Nova, de vuurwerkexpert van de Langstraat en omstreken. De voorverkopers zijn weer begonnen in de grootste en mooiste vuurwerkwinkel in de regio. Bezoek onze showroom voor diverse acties en aanbiedingen. Of bezoek onze website novavuurwerk.nl. Agronova, de vuurwerkexpert van de Duimstraat 128 in Sprangkapelle. en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. En hits. Langstraat. FM. On the double. On the double. ah, ah, ah. Eh, tweede uur van aflevering 110 van Langstraat FM Funk Night. En nu de Incorporated Tang Band met George Clinton. De Tech Heads, dat waren ze eigenlijk. 1988 werd het dit dus. 1967 helemaal. En dit is Vesta Williams. Don't blow a good thing. Serve eh, hier bij Langstraat Funk Night. Dadelijk draaien we nog muziek van Cheek, The Commodores, The System, Chicago Nightlife, The Pointer Sisters, Curtis Blow en Anthony and The Camp. Maxi van Bloodstone is het. Funkin' Around. single. remix door Frankie Rowe Degrass uit Nederland natuurlijk. Van deze heerlijke plaat, Oorspronkelijk uit 1983. Commodores zijn dit. Serious Love. First Zonder Lionel Richie, want de plaat komt in 1986 en die was toen al lang op solo tour. En dit zijn de jongens van The System. Mick Murphy en David Frank. You Are In My System, Souvenir 1982. know myself. Chicago Nightlife Rap. Gerapt door Godfather J. Godfather J, maar ja, heeft zichzelf al uh, eh, vaak genoeg aangekondigd hoor ik. Maar goed, lekker werkje dus. Ze hebben maar twee eh, nummers gemaakt. En van de verder rest, jammer genoeg niet. En dit zijn de Pointer Sisters, My Life. de playlist. Jammer, we moeten hem even weghalen, want nog twee platen draaien. Waaronder deze van, dadelijk van Curtis Blow en Christmas Rapping. Souvenir 1982. you give me all that jive about things you wrote before I was alive. Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, rock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rap about to happen like a knee. You was slapping or I thought you been tapping on a hunk of wood. Bought a red suited dude with a friendly attitude and a slave pulling three for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shot. Now, people, let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the hawk was out, snow was on the ground. The folks stayed in too party down. The beat was thumping on the box, and I was dancing in my socks. And the drummer played at a solid pace. And the taste of the bass was in my face. And the guitar player lay down the heavy layer of the funky chunky rhythm of the disco beat. And the guy with the 88 started to participate, and I could sure appreciate the sound so sweet. We were all in the mood, so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine. When I thought I heard a hoop on the top of the roof, could it be it wasn't me? I was feeling super fine, so I went to the attic where I thought I heard the static on the chance that the fans put somebody breaking in. Put the noise on the top with the reindeer top, just a trick, same thing, and I let the sucker in. He was rolling, he was bully, and I said, holy moly, you got a lot of wishes on your chinny chin chin. He allowed, he was proud of the hairy little crowd on the point of his ball where the skin should have been. Get cool for a fool, going out every you for a day on the slave when the cold was blow. To the beer maybe weird, but I'll never have a cheer, cause it's warm in the storm when it's 10 below. I said, yo, right, it's cold tonight, but can you stop for a drop before you go? He said, why not? If the music's hot and our chance to dance beneath the mistletoe. So he went downstairs and forgot his scams, and he rocked the spot and danced like a pro. And every young girl tried to rock his world, but he booked the yogi till he had to go. And before he went, this fine old gent bought a gift with a sip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got toy for the phone for the girl's glad rag. And the grown-ups got some presents too. A new TV and a stereo. A new Seville, by the blue the sky. The best that money couldn't buy. Cause money could never ever buy the feeling. The one that comes from not concealing the way you feel about your friends. And this is how the story did tonight, he'd say Merry Christmas and to all a good night. What you mean? What did you say your name was? I see that it's not clear for you good buddies to clean out your ears. Isn't very close But I pop on game, cause my name's in the Hall of Fame. The K-U-R, the T-I-S, the first is the best, I must confess. The B-L-O and the W. I make you wanna catch the Boogaloo flu. Now if your name is Annie, get up off the vanity. If the name is Todd, get off your backside. If the name is Beach, you don't need a seat, cause I'm Curtis Blow and I'm on the go. I'm rocking to the rhythms in stereo. Fold your hands in the air and rave on like you just don't care. If you're ready like Freddy to rock wheels, steady somebody say, oh yeah. Oh yeah. Oh, young ladies, all the ladies in the house say, ow.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 Oh, yeah. Somebody scream. Oh, young ladies, Mercedes, all the ladies in the house say, Wat duurt hij toch lang? Wat duurt toch heerlijk lang? te lang, maar eh, op twee minuten na hebben we hem toch helemaal gedraaid. <laughs> Dadelijk na het nieuws van 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade langs Straat van Funk Night. Is er de volgende week weer met wat meer kerstmuziek dan vandaag. <laughs> Fijne week nog. Doe het rustig aan. En we gaan eruit met Anthony and the Cam. En dat is de titel. Hoi.